zegt een anonieme bron bij de gevangenis tegen de New York Times. Epstein zat vast op verdenking van misbruik van tienermeisjes. Eind juli had hij al geprobeerd zelfmoord te plegen... Hij werd daarna tijdelijk extra streng bewaakt. Dat regime werd later versoepeld, maar hij moest nog wel elk half uur worden gecontroleerd. Ook zou er een andere gevangene bij moeten zitten. Maar de gevangenis zou hebben toegestaan dat hij alleen in zijn cel zat. De eerste 50 koninkpaarden uit de Oostvaardersplassen zijn losgelaten in een klein natuurpark in Wit-Rusland. De dieren gaan nu eerst een maand in quarantaine. Daarna worden ze vrijgelaten in een uitgestrekt woud ten westen van Minsk. 100 andere koninkpaarden worden de komende weken van het Flevoland overgevlogen. De provincie Flevoland besloot vorig jaar het aantal paarden in de Oostvaardersplassen terug te brengen. Het ingestorte dak van het stadion van AZ is vandaag voor het eerst geïnspecteerd. Medewerkers van ingenieurs- en adviesbureau Royal Haskoning DRV gaan onderzoek doen... en zijn samen met de gemeente in het stadion geweest. Een deel van het dak van het stadion stortte gisteren in. Er was op dat moment niemand aanwezig. Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de instorting mogelijk onderzoeken. Oud-Vitesse-spits Dejan Tjurovic is overleden na een kort ziekbed. Hij was 51. Hij kampte volgens een verklaring van zijn oude club Partizan Belgrado met leukemie. Met Partizan werd hij in 1994 kampioen van Joegoslavië. Daarna speelde hij jaren voor Vitesse... waar hij meer dan 100 wedstrijden speelde en 41 goals maakte. Tjurovic sloot zijn carrière in 2003 af bij FC Groningen. Het weer half tot zwaar bewolkt en af en toe mogelijk een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 14.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 Ja, ongelooflijk. Ehm, en dan beginnen we vandaag met het eerste. Eh, Green Flash and the Dryline Chaser, zo heet dit album. En we beginnen natuurlijk gewoon bij track 1. Ehm, Robert, ja, die heeft dus vier albums gemaakt. Komende periode gaan we daar meer van horen. En op de website peacefulradio.info vind je dan ook informatie over Mr. Robert Scott Thompson. Veel luisterplezier, geniet ervan. En we gaan eh, aan het eind van het, eh, nou, het laatste gedeelte, het tweede gedeelte van dit programma terug in de tijd 22 jaar zeker. En ehm, dus dat dus komt helemaal mooi uit. Veel luisterplezier. June When first from home I started Left the girls in tune So sad and broken hearted Saluted father dear Kissed me darling mother And drank a pint of beer Grief and tears to smother Then off to reap the corn Life where I was born Caught a stout black torn To banish ghost and goblin bought a pair of blows Rattle over the bogs Frightened all the dogs on the rocky road to Dublin. one, two, three, four, five. Hunt the hare and turn her down the rocky road all the way to Dublin, Whitefell and I rested and so weary, standing by daylight. Spirits bright and airy he took a drop of the pure. Kept me heart from sinking, that's the paddy's cure. Here he's on for drinking to see the lassie smile, laughing all the while at me curious style. But set her heart to bubble and asked if I were hurt. Wages I required, I was almost tired of the rock rocky road to Dublin, one, two, three, four, five. Up the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, Macfallaldy Brown. In Dublin, next to ride I thought it'd be a pity to be so soon deprived of you of that fine city So then I took a stroll Dipped among the quality bundled in the stall In a neat locality something crossed me mind When I looked behind a bundle could I find upon me stick A wobbling inquired and after the road Said me of broke Wasn't much in vogue on the rocky road To Dublin one, two, three, four, five Up the hair and turn her down the rocky road All the ways to Dublin out divine. Well, from there I got away, me spirits never failing. Landed on the quay just as the ship was sailing. Captain at me rode, said that no room Paddy, When I jumped aboard a cabin found for Paddy, down among the pigs, played some hearty rigs, danced some hearty jigs. The water round me bubbling when I finally head, wish myself was dead, but the fire instead. On the rocky road to Dublin, one, two, three, four, five. Up the air and turn her down on the rocky road, all the ways to Dublin and whack a landy dee Tell the boys at Liverpool I'll wet me safely landed Call myself a fool, I could no longer stand it Blood began to boil Temper I was losing poor old Airdensoil They began abusing the rammy sounds As I shillelagh, I let fly Galway boys were by Saw I was a huddling with the to ray. Giant in the affray Quickly cleared the way Through the rocky road to Dublin One, two, three, four, five Up the hair and turned her down the rocky road All the way to Dublin, fall. try sure to tune in to Peaceful Radio with Benno Vugan. Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio. Jennifer Dufresne, one of the artists here on Peaceful Radio today. Please visit my website, www.jenniferdufresne.com, and purchase my music to enjoy at any time. in a new year. is Jennifer Grace, and you're listening to Peaceful Radio.